zijn gebombardeerd. Rusland sluit niet uit dat het meedoet aan luchtaanvallen op terreurbeweging IS in Syrië. Maar Moskou stuurt in elk geval geen grondtroepen. Dat heeft president Poetin gezegd na een ontmoeting met de Amerikaanse president Obama. Ze spraken elkaar bij de algemene vergadering van de VN in New York. Rusland steunt president Assad, terwijl de VS vecht om Assad weg te krijgen. Poetin omschreef het gesprek met Obama als constructief, zakelijk en eerlijk. Volgens de Amerikaanse delegatie heeft Obama ook zijn zorgen uitgesproken over de kwestie Oekraïne. Maar over Oekraïne en de Russische steun aan de separatisten zei Poetin niets. In Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, zijn ruim 500 gevangenen ontsnapt. Onder hen zijn leiders van christelijke en moslimmilities. Strijdgroepen hebben kantoren van internationale hulporganisaties geplunderd. Zaterdag braken in Bangui rellen uit toen een moslim dood op straat werd gevonden bij een moskee. Uit wraak vielen moslims een christelijke wijk binnen. Facebook had gisteravond een storing voor de tweede keer binnen een week. Hoeveel mensen er last van hadden is niet duidelijk. Op Twitter melden gebruikers uit diverse landen dat ze Facebook niet konden bereiken. Ook de fotodienst Instagram en berichtenapp Messenger waren onbereikbaar. Na anderhalf uur was de storing voorbij. Facebook heeft wereldwijd bijna anderhalf miljard gebruikers.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 yourself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 baby. Oh, ooh, said nothing in this

van Zandvoort, op 106.9 FM.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 Sunday my heart is a ghost town. My heart is a ghost town.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 is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 秋。 do do do do do do. hallelujah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 Jump on it. If you've succeeded and flown it, What a Saturday night.